Ze waren gestolen uit een afgesloten ruimte en verkocht aan studenten. Alle studenten die de gestolen tentamens hebben gemaakt, moeten die opnieuw maken. Studenten die van tevoren de tentamens hadden ingezien, zijn van de opleiding gestuurd. Het weer nog vanavond en vannacht op de meeste plaatsen helder.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 Everybody in the club, give me a run, run. If you ready to move, say yeah. One time for your mindset, yeah, yeah. met, de plaat waarmee ze beroemd werd. Van de replay. ZFM voor Zandvoort en de regio. En dit is Z-Power, de allereerste uitzending. Met deze aflevering de Game Update, een Dance Classic, Splinter Nieuw, de Pool. En er komt nog iemand en de uitzending, dus gewoon een bomvolle uitzending. Een uur lang, tot en met zes uur. En ik ben David. En ja, het draait natuurlijk, natuurlijk ook altijd toch om de muziek, hè? Het is ook van Gwen Stefani, The Sweet Escape. way. Come on, let's and it hurts. It hurts like in de Dance Classic. Eh, ja, een plaat die eigenlijk is gemaakt door, eh, door Accent. Maar ze hadden eigenlijk het idee, ja, nou ja, weet je, ik, ik heb eigenlijk niet zo'n idee wat voor plaat ik nou moet maken. En toen gingen ze naar een schoolfeest. En toen wou een lid eh, van, van die club, die wou graag met, met een meisje dansen. En dat meisje had de bijnaam van Kylie. En toen hebben ze dus deze plaat gemaakt. En dat is een ontzettende grote hit geworden van Accent. Dus deze week, de dance classic van deze week is Accent geworden. Met Kylie. En volgende week natuurlijk weer nieuwe. Can't get you off my mind I should be lucky I should be so lucky I should be lucky To sleep with you tonight Riley van Accent. En uh, nou ja, zoals ik iemand al had beloofd, uh, diegene zou eh, even in de uitzending mogen komen om een plaat aan te vragen. Maar hij is er volgens mij niet meer. Hallo? Wacht even, nou, oh wacht even, we, gaan we gaan even overschakelen. nee, hij is er niet meer. Nee, hij is, hij is weg. Ja, goed, we gaan het zo nog even proberen, denk ik, hè? Ja, ja, we gaan, we gaan het zo nog gewoon even proberen. Het blijft improvisatie, hè, live radio. Yeah. Goed, een heerlijke plaat van Maroon 5 dan maar, hè. Sunday morning. twist to fit the mold. Welkom in de uitzending. hey, eh, nou ja, we gaan een plaat aanvragen, hè? Eh, ja. Eh, Grenade van Bruno Mars. En waarom wou je die plaat graag horen?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 En op 5 is deze week geëindigd Red Dead Dimension. En op nummer 4 Assassin's Creed Brotherhood. Op nummer 3 Dead Space 2. En op nummer 2 Killzone 3. En de absolute nummer 1 van deze week is veel oud New Vegas. Dus die kan je zeker aanraden om te kopen. Dit is Belle geëindigd. Nou, dat, dan heb je toch wel goed gedaan hoor. En deze week in Splinternieuw. Natuurlijk een splinternieuwe plaat. En dat is deze week eh, geworden Katy Perry met E.T. En ze zegt dat ze het nummer een beetje heeft afgeleid uit haar eh, oude vriendje. Want ja, die was een beetje een, uh, ja, een futuristic lover, noemde ze die. Goed, daar nou is een mooie plaat van gekomen. De splinternieuw van deze week. dan koop ik hem hoor. Hey, het is je vast niet ontgaan. Eh, vandaag kun je stemmen. Voor de Provinciale Staten. En eh, het gaat dan ook nog eens om de Eerste Kamer. Dus uh, best wel veel gedoe over. Dus, maar heb ik toch even een, klein poltje gehouden onder de jongeren in Zandvoort. Met de vraag, volg jij de politiek? En 21% zei, ja, zeker. En een klein beetje zei 10%. En 25% zei eh, nee, want ik snap het niet. En 44% zei nee, want het is saai. Nou ja, goed, eh, dat kan hè, iedereen zijn mening natuurlijk. Dit zijn de Shapeshifters. Met ook een heerlijk nummer om, eh, ja, om gewoon als wekker te gebruiken eigenlijk hè. Lola Steen. on the ball. So me give it to, so me give it to, so me give it to, to our girls. Five million and forty naughty shorty. Baby girl, all my girls, all my girls. Thunder Paul say, Well, I'm on the way, the time cold. I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom to the girl, them broke out on the floor From you the one a workless performer From you the one a man where can't turn you on Girl, make I see you when them upon ya Can't stand for the long, nah Eat no yam, no steam fish, nah, no green banana But down in Jamaica, we give it to you hot like a sauna Well, I'm on the way, the time cold I wanna be keeping you warm I got the right temperature for shelter you from the storm Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh oh. Ooh, bumper exposed and girl, you got it test out But you know waste out, cause girl, you impressed out And if you it is out of me, if it is out Cause I got the remedy for make you de-stress out Me have a flat to become me God bless out And girl, if you want it, you have to confess out And a life where we need set speed If it test, my test out Well, I'm on the way, then time cold I wanna be keeping you warm I got the right temperature for shelter you from the storm Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on And girl, I Tell me the papa, you can be the mom. Oh, oh. I'm crazy now. This straight drop it I a it and flavor show. Time for me, make baby now. So stop boy like you, I get shady, yo. Woman, don't play me now, cause I'm a fits and fat, not greedy, yo. My loving is the way to go. My loving is the way to go. Well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I be the papa, you can be the mom. Oh oh. When they roll with a player like me, with a brother like me, girl, there is no other. No need to talk it right here, the spark it right here, keep it undercover. Come in love how you fit in your blouse and your fat in your jeans, I'm a wild discover. Everything about you, baby girl, can you hear when me utter? Well, I'm on the way, the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Oh, the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh, oh. Like I see the girl, them broke out on the floor From you don't wanna work this performer From you don't wanna man where can't turn you on Girl, make I see you when them upon ya Can't stand for the long, nah Eat no yam, no steam fish, nah, no green banana But down in Jamaica, we give it to you hot like a sauna Well, i um, on the way, the time cold I wanna be keeping you warm I got the right temperature for shelter you from the storm Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on And girl, I be papa, you can be the mom. Oh oh. oh, oh. Jean-Paul. Met zijn eerlijke plaat Temperature. En jongen, wat toevallig zeg. Gaan we toch eh, net even overschakelen naar het weer. Zie het en Zandvoort. Weerbericht. Het weerbericht van Z-Power. Zoals jullie gemerkt hebben, waaide het vanmiddag behoorlijk. Het was een straffe noordoosterwind en dat maakte het voor ons gevoel behoorlijk fris buiten. Vanavond en vannacht is het helder en droog en het gaat ongeveer 1 tot 4 graden vriezen. Morgen begint de dag ook weer met lichte vorst. In de loop van de dag lopen de temperaturen op naar waarden boven nul. En dan komen we in de middag uit op zo'n 6 tot 8 graden. De wind is niet zo sterk als vandaag. Het is een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Vrijdag wordt de dag voor jullie en voor ons. Het wordt een vrij zonnige dag Zeker een dag om naar buiten te gaan met weinig wind en 7 tot 9 graden. Oké, dankjewel! Then What makes something? What makes cool? Get off the floor. Get on the floor. You show up to check it like a polo right here. Outcast. Ja. Clip die vergeet ik zo. En denk van, uh, die wil ik ook zien. Gewoon even op zoek op YouTube. En dan nu de filmupdate en de filmmarkt tenminste nog een beetje verstand van eh, heb. Want heb ik, al, eh, die heb ik al een aantal keer de short hier gezien. En eh, de film heet Gulliver's Travel. En Gulliver komt in een storm terecht met zijn boot. En, daar is en dan komt hij op een gegeven moment komt hij, wordt hij, spoelt hij aan in een dorp met allemaal kleine mannetjes. En kleine vrouwtjes. Alles is klein. En dan zegt hij, ik ben jullie redder. En dat, dat geloven ze dan. Maar uiteindelijk biegt hij toch op dat hij maar toch alleen maar bij het, uh, bij het postkantoor werkt. En dan wordt het dorpje aangevallen. En dan zijn ze bijna op het rand van de afgrond, maar dan gaat Gulliver ze toch redden. En weet je wat het leuk is? Je kan hem ook nog in DT gaan bekijken. Nou, maakt dat film toch wel even extra specialer. Dit is Pakito. We, we, we blijven maar wakker met deze platen. Living on Video. Zandvoort en de regio. En het einde nadert, helaas. Maar goed, ik spreek je volgende week gewoon neer. Gewoon weer voor eh, een nieuwe game-update, een nieuwe sprint, een nieuwe, een nieuwe film-update. En noem het maar op. Ook trouwens natuurlijk weer een nieuwe, nieuwe poll, hè. Komt helemaal goed. Ik spreek je volgende week weer later. Dit zijn trouwens de Black Eyed Peas. Let's get it started. And the bass keeps running, running.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 Het staatsbezoek stond gepland voor zondag tot en met dinsdag afgelopen maandag meldden bronnen in Den Haag al dat het staatsbezoek zou worden uitgesteld, maar de RVD kon dat toen nog niet bevestigen. staatsbezoek aan Qatar later volgende week gaat wel door. Bij de statenverkiezingen heeft nu ruim een kwart van de kiezers gestemd. In de loop van de middag was de opkomst 28 procent, zegt onderzoeksbureau Sinovate. Mensen kunnen tot 9 uur vanavond stemmen. De kiesraad gaat het flyeren op verkiezingsdag evalueren. Stilzwijgend is de afspraak dat er op verkiezingsdag geen campagne meer wordt gevoerd. Maar steeds meer partijen doen dat toch. Op het vliegveld van Frankfurt in Duitsland zijn twee mensen doodgeschoten. Het zijn een Amerikaanse militair en een buschauffeur. Twee mensen raakten gewond. Een man opende het vuur op een groep Amerikaanse militairen in een bus. De dader is gearresteerd. Het is een man van 21 uit Kosovo. De Duitse politie kan niet uitsluiten dat hij terroristische motieven had. Het internationaal strafhof in Den Haag begint een onderzoek naar mensenrechten schendingen in Libië. Morgen wordt bekend welke mensen worden onderzocht en waarvan ze worden verdacht. De VN-veiligheidsraad had het strafhof de opdracht gegeven uit te zoeken of er reden was voor onderzoek van mogelijke misdaden. Er is een onbekend gedicht van Willem Elschot ontdekt. De Vlaamse schrijver schreef het in 1951, maar het werd nooit gepubliceerd. De ontdekking staat in de Elschot-biografie van Vic van der Rijt, die morgen verschijnt. Het onbekende gedicht is opgedragen aan een jeugdvriend. Van der Rijt noemt het een gelegenheid.